Tjepkema met het NOS Journaal. De EU-top in Brussel is rond drie uur vannacht beëindigd... zonder dat er grote besluiten zijn genomen. Wel hebben de lidstaten afgesproken dat ze vrijwillig meewerken... aan de opvang van 60.000 vluchtelingen. De Europese Commissie wilde dat verplichten, maar daar was veel weerstand tegen. Op de top is ook gesproken over Griekenland. Morgen praat de Eurogroep daarover door. In de Amerikaanse staat Alaska is een watervliegtuig neergestort. Aan boord waren negen mensen, onder wie de piloot. Niemand heeft het ongeluk overleefd. Het toestel vervoerde passagiers van het cruiseschip Westerdam van de Holland America Line. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Een oud-leraar uit Vessem in Brabant moet twee jaar de cel in voor het bezitten, maken en verspreiden van kinderporno. De man van 50 gaf les op een basisschool en bewerkte foto's van kinderen uit zijn klas en uit zijn naaste omgeving tot pornografische afbeeldingen. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar spermabanken... om te kijken of die hun archief wel op orde hebben. Aanleiding is het rommelige archief van de voormalige spermabank Bijdorp uit Barendrecht. Veel donorkinderen kunnen daardoor niet achterhalen wie hun donor is. Ze hebben daar sinds 2004 wel recht op. Aan Harvard is een sneltest ontwikkeld voor ebola. Daarmee kan binnen een paar minuten worden bepaald of iemand de ziekte heeft. De test is net zo betrouwbaar als de huidige laboratoriumtest... die pas na een paar dagen uitsluitsel geeft. Door de sneltest kan ebola sneller worden behandeld... en is er minder kans op besmetting. Twee Duitse motorrijders hebben hun rijbewijs moeten inleveren... omdat ze te snel naar de TT in Assen reden. Ze reden met de motor op een gegeven moment 215 km per uur over de snelweg... waar 100 mag worden gereden. De Duitsers waren nog maar vier kilometer verwijderd van de TT. Voor het laatste stuk hebben ze een taxi genomen. Het weer, de dag begint in het noorden met wat regen. Daarna vooral in het zuiden wat zon bij 23 tot 28 graden.